Mark Hokker met het NOS-journaal. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan basisscholen vanaf 11 mei weer open... en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week dinsdag... onder bepaalde voorwaarden samen sporten. Tijdens de persconferentie, waar eerder vanavond de nieuwe maatregelen werden bekendgemaakt... had premier Rutte het over duivelse dilemma's... De laatste cijfers over de IC's noemde hij hoopgevend maar de situatie in de verpleeghuizen is nog steeds zorgwekkend, zei hij. Bezoek is daarom nog steeds niet toegestaan. Ook de kapper en de masseur mogen nog niet aan de slag en alle grote evenementen zijn tot 1 september van de baan. Dat geldt ook voor het betaald voetbal. Zuur, zei Rutte, maar we ontkomen er niet aan. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander, voegde hij eraan toe. In reactie op de verlengde maatregelen spreekt seniorenorganisatie KBO-PCOB van een harde boodschap voor ouderen. Het sociaal isolement waar ouderen nu al in verkeren is bijna onmenselijk te noemen, zegt de organisatie. De landelijke organisatie Cliëntenraden is teleurgesteld dat bezoek aan verpleeghuizen niet toegestaan blijft tot 20 mei. De organisatie had gehoopt dat maatwerk mogelijk zou zijn. Ander nieuws, de 13 weken echo als standaard voor zwangere vrouwen wordt uitgesteld. Aan het eind van het jaar zouden alle zwangere vrouwen de echo aangeboden krijgen. Ernstige afwijkingen zouden zo sneller kunnen worden opgespoord dan nu het geval is bij de 20 weken echo die de meeste vrouwen krijgen. Maar staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat er te weinig personeel is. Hij denkt dat vrouwen die een vervolgonderzoek moeten ondergaan of bijvoorbeeld een niptest krijgen daar de dupe van kunnen worden. Hij verwacht dat de 13 weken echo op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen. Het weer, het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat minder wind dan vandaag.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 Twee uur lang, 30 werkjes vanuit eh, ja, alle hoeken, alle uithoeken van de wereld zal ik maar zeggen. Wat dacht je van eh, Pacific Blue van Nicolas Gunn? Eh, ja, om maar een een zijstapje, of tenminste François Couture uit Canada. Ehm, met zijn album Colores. Maar we gaan beginnen met een gloednieuw album. En tevens het enige nieuwe album in deze aflevering van Peaceful Radio Show 1382. Born Out of Chaos van Vicky Logan. Peacefulradio.info, dat is de website waar je terecht kan voor informatie en dit programma, maar dan zonder gesproken woord. Veel luisterplezier. Hallo, None one day I know the will one day I know the will Ah, boy, ah, ah, boy, ah, one day I know the one day I know the This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. the feeling just won't go away. Love lies slaughtered. was crying, he was crying, and he gave his crown of thorns to you. And in your moment of insanity, you saw the pain of humanity, and you wept, and you wept, and you set the souls free. them free, set them free, set them free. Cry with me, cry with me, set them free, set them free, set them free. was an incredible day in many ways. Cause I saw the draft souls ascending and going home.